moet met het NWS Journaal. Politiebonden willen dat mensen met die te laten registreren. Nu is er een vrijwillig register waar inmiddels zo'n 200.000 privécamera's in staan. Na een misdrijf kan de politie dan direct zien waar camera's hangen. Daarna kan via het OM een beroep op de beelden worden gedaan. Door het register te verplichten voor particulieren... verwachten de politiebonden dat eerste beelden van criminelen... sneller kunnen worden verzameld... waardoor de pakkans groter wordt. Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet op vakantie te gaan. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, volgens het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetverlichting. Als belangrijkste reden zeggen de ondervraagden dat vakantie te duur is. Met name ZZP'ers en uitzendkrachten blijven om die reden thuis. Mensen met een vast contract boeken wel vaker meerdere vakanties per jaar. Verder valt volgens het Nibud op dat vakantiegeld steeds vaker wordt gebruikt voor het aflossen van schulden of het doen van grote aankopen. Burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug en vier wethouders... hebben vertrouwelijke gesprekken gevoerd in de trein. Een andere reiziger zette de gesprekken online. Hij hoorde onder meer dat de burgemeester weinig op heeft met een collega. Burgemeester Naafs heeft zijn excuses aangeboden. Hij zat met zijn vier wethouders in de trein naar het VNG-congres in Maastricht. De Lifeline, een schip met zo'n 230 migranten aan boord... mag toch niet aanleggen in Malta. Gisteren zei de Italiaanse premier Conte dat het schip terecht kon op het eiland... maar de Maltese autoriteiten laten het niet toe. De Lifeline pikte de migranten vorige week al op... van bootjes voor de kust van Libië. Italië en Malta vinden dat de hulporganisatie te voorbarig was... omdat de Libische kustwacht al onderweg was. Het weer nog, vooral in het noorden, is nog wolkenvelden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon... Het blijft droog bij 24 tot 27 graden. Morgen volop zon en nog een graadje warmer. In het weekend lokaal tropisch warm. Dit was het NWS Journaal.